Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering belooft de komende dagen 2900 gevangenen vrij te laten. Ze hebben van president Raúl Castro om humanitaire redenen amnestie gekregen. Een van de redenen is de komst van paus Benedictus naar Cuba komend voorjaar. Op de lijst met 2900 namen staan vooral ouderen, zieken en vrouwen. Er zitten ook politieke gevangenen en buitenlanders tussen, maar niet de bekende Amerikaanse gevangene Alan Gross. Die werd in 2009 opgepakt toen hij internetapparatuur had geleverd aan de kleine Joodse gemeenschap in Havana. Hij kreeg 15 jaar cel wegens misdaden tegen de Cubaanse staat. De aanpak van de Mexicaanse griep twee jaar geleden heeft 340 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het meeste geld ging naar vaccins en spuiten, 250 miljoen euro. De inzet van huisartsen en GGD's kostte zo'n 75 miljoen euro. Achteraf bleek de Mexicaanse griep mee te vallen, maar de aanschaf van zoveel vaccins was op dat moment onvermijdelijk, schrijft Schippers. Ze zal het daarom een volgende keer weer zo doen. Wel laat ze onderzoeken of de vaccins dan goedkoper kunnen worden verkregen. Verder is er een code in de maak tegen belangenverstrengeling... om te voorkomen dat adviseurs van de overheid banden hebben met de farmaceutische industrie. De Britse prins Philip is de afgelopen avond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Eerder op de dag werd de 90-jarige prins met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. Prins Philip moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. De man van koningin Elizabeth was in het buitenverblijf van de Windsors in het graafschap Norfolk. Hij was daar voor de kerstviering met de familie. Het weer, vannacht wordt het vanuit het westen droger, minima rond 4 graden. In de ochtend eerst nog lokaal een bui. Later droog met wat zon, het wordt 7 of 8 graden.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 Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about a lot of south to let milk and honey flow side by side. My name is Owabens, I didn't teach me DJ, hear me DJ, that me have a sharpness, they got an abyssal.